Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol belooft beterschap. Met een heel pakket aan maatregelen wil de luchthaven de zomerdrukte soepel verwerken, zegt de baas van Schiphol. We hebben een tekort aan personeel, dus de eerste logische is het werven van personeel met wervingscampagnes en ook heel gericht zorgen dat er eh, meer mensen eh, aan het werk komen op Schiphol. Dat ondersteunen we met betere beloning voor deze zomer, voor het seizoen... Eh, en ook het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Ook moet de doorstroming van reizigers efficiënter... en Schiphol wil het aantal vluchten afstemmen op wat het personeel van Schiphol aan kan. Het vliegveld komt met z'n alle maatregelen... omdat het de laatste weken een zooitje is op de luchthaven... met lange rijen en ontevreden medewerkers, bijvoorbeeld bij de bagageafhandeling. Er was geen doorkomen aan in Roermond en Lelystad vandaag. De outlets daar trokken massa's koopjesjagers met lange files tot gevolg. Roermond heeft bezoekers opgeroepen niet meer met de auto naar de stad te komen. Ook de komende dagen niet. Waarschijnlijk blijft het tot en met zondag druk. Je bent trouwens ook niet de enige in pretparken zoals Walibi en de Efteling. Bij Russische luchtaanvallen op Garkov zijn volgens de gouverneur van de regio vier burgers omgekomen. Ook raakten zeven mensen gewond. Bewoners worden opgeroepen de schuilkelders in te gaan. Eerder lag Garkov ook al onder vuur. Twee Russische militairen moeten voor de Oekraïnse rechter komen. Zij beschoten een school in de regio. Afgelopen week werd er voor het eerst een Russische militair in Oekraïne veroordeeld voor een oorlogsmisdaad. En Duitsland wordt vanaf 1 juni de bestemming voor Nederlanders, denken de Duitsers zelf. Niet vanwege de mooie natuur of een rondje langs de Rijn, maar vanwege de goedkope benzine. Vanaf 1 juni gaat de belasting op benzine daar omlaag... ter compensatie van de flinke prijsstijging door de oorlog in Oekraïne. En daardoor is benzine waarschijnlijk 40 cent goedkoper dan bij ons. En dus bereiden pomphouders zich voor op een storm aan tanktoeristen uit Nederland. Het weer op sommige plekken schijnt de zon, op andere plekken meer wolken. Het is 17 tot 21 graden, maar door de wind voelt het wel kouder aan. Morgen meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.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 In totaal werden er 79 mensen opgepakt nadat Feyenoord met 1-0 verloor van AS Roma. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor aanranding. Drie mannen hebben aangifte gedaan. Een van de slachtoffers zegt door Spacey gedwongen te zijn tot seks. En Mark van Bommel begint volgend seizoen als trainer van Royal Antwerp. Technisch directeur Mark Overmars haalde de oud-international binnen. Van Bommel tekent voor twee seizoenen. Het weer bewolkt. Vanavond in het noorden valt er ook wat regen uit. Morgen is het dan weer droog en dan een graad of 19.